Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk zijn vier scholieren opgepakt voor het pesten van een medeleerling... die daarna een einde aan zijn leven maakte. Volgens zijn ouders werd hun zoon van 13 op school al maanden gepest met zijn openlijke homoseksualiteit. In zijn dagboek schreef hij dat hij niet meer verder wilde leven. Justitie onderzoekt de zaak en gaat vier schoolgenoten van de jongen vervolgen. Bij Philips halen ze opnieuw de bezem erdoor. De komende jaren verdwijnen er nog eens 6000 banen, waaronder 1100 in Nederland, vertelt verslaggever Eva Wiesing. De grootste klappen vallen hier op het hoofdkantoor, bij het kantoorpersoneel, maar ook in Best, waar eh, een grote innovatie en uh, onderzoekcentrum zit. Want Philips wil ook minder geld steken in zeg maar, de uitvinders van Philips. Ze willen minder nieuwe apparaten gaan ontwikkelen... en zich meer focussen op bepaalde succesvolle apparaten. Eind vorig jaar werden al 4000 banen geschrapt. De explosieven die vanochtend in een bedrijfspand in Roermond werden gevonden... waren mogelijk bedoeld voor plofkraken in Duitsland... De inval van de politie bij een garagebedrijf blijkt te maken te hebben met een onderzoek naar die plofkraken. Na de inval is iemand in Posterholt in de buurt van Roermond opgepakt. En een bizarre politieactie in de Verenigde Staten. In de stad Atlanta pikte iemand een politiewagen en ging er vandoor. Daarna werd de auto snel achtervolgd. De autodief verloor later de controle over het stuur en kwam op zijn kop op een treinspoor terecht. Agenten gingen er meteen op af. got guy Nou, de man kon dus op het nippertje worden gered door de politie... vlak voordat de auto werd geramd door een trein. En die man is opgepakt. Dan het weer nog. Het is ongeveer uh, eh, 8 graden vanmiddag. Het waait hard, vooral langs de kust, maar het is vrijwel overal droog. Morgen begint nat en verder is het net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging op dit moment rond Amsterdam, zoals op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam tussen afrit Eemuiden en de aansluiting met de A10. Hier een half uur op onthoud in een file van 5 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoop het Velsen. 10 minuten vertraging. En tot slot de A10 Noord afrit Volendam richting het Komplein.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 Er zitten volgens de Raad te veel haken en ogen aan. Bovendien zijn er andere wetten waarmee zogenaamde homogenezing aangepakt kan worden. Het dodental door de aanslag op een moskee in Pakistan is opgelopen tot 47. Tientallen mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel agenten. Mogelijk was de aanslag tegen de politie gericht. De vondst van explosieven in Roermond vanochtend hangt samen met een Duits politieonderzoek. Het zou gaan om een onderzoek naar een bende die in Zuid-Duitsland een serie plofkraken heeft gepleegd. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen, droog en een matige westelijke wind. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst wat regen of motregen, later opklaringen en een graad of 8. it like so bleed it Spend the last though In your pocket Just dance lights glow and you're just so high up.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 fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two-hour bath How you convinced me to dance in the rain mess around.